De PvdA noemt het overleg veelbelovend. De VVD stelt dat een akkoord wel moet leiden tot voldoende besparingen. D66 vindt dat in de plannen de AOW-leeftijd te laat omhoog gaat. Daardoor komen de kosten van de vergrijzing eenzijdig terecht bij de jongeren. De SP ziet niets in de afspraken en stelt dat mensen erdoor in de armoede terechtkomen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft gefaald bij de afhandeling van klachten over de Twentse neuroloog Jansen Stuur... Uit een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer blijkt dat de inspectie veel te laat reageerde op berichten dat de neuroloog verkeerde diagnoses stelde. Verder had de inspectie aangifte moeten doen toen bleek dat Janssen Stuur voor zichzelf recepten vervalste. De neuroloog moest in 2004 vertrekken bij het medisch spectrum Twente en Enschede, maar daarna kreeg hij moeiteloos een baan in een Duits ziekenhuis. PVV-leider Wilders beschuldigt de Telegraaf van censuur. Volgende week mogen vijf lijsttrekkers ieder twee pagina's vullen in de krant... en Wilders wilde daarin twee cartoons van Gregorius Nekschot plaatsen. Maar de Telegraaf weigert dat. De krant vindt de cartoons nodeloos grievend. De cartoonist werd in 2008 opgepakt vanwege zijn werk. Justitie verdacht hem van discriminatie. Wilders wilde de cartoons opnemen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. In zijn woonplaats Breda is de oud-voetballer Leo Canjols overleden. Vanwege zijn keiharde schot had hij de bijnaam Het Kanon.